11 uur. Mariette Krol met het voorlopig neer. Zijn besluit volgt op zijn schorsing als vicevoorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Hij is net als FIFA-voorzitter Blatter onderwerp van een onderzoek naar omkoping en fraude in de voetbalwereld. Platini weerspreekt alle beschuldigingen en gaat in beroep. Een aantal Russische kruisraketten die waren bestemd voor doelen in Syrië... zijn gisteren terechtgekomen in Iran. Dat zeggen anonieme bronnen van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Over schade of slachtoffers is niets bekend. De Russen spreken tegen dat raketten in Iran zijn terechtgekomen. De hoogste baas van Volkswagen in de Verenigde Staten heeft zijn oprechte excuses aangeboden voor de Schumel in dieselauto's van de autofabrikant. Dat deed Michael Horn voor een commissie van het Huis van Afgevaardigden. De commissie wil erachter komen wat er fout is gegaan bij Volkswagen... en denkt dat het bestuur wist van het gesjoemel. De politie in Den Haag wil discriminatie harder aanpakken. Zo moeten er meer niet-westerse agenten worden aangenomen... en worden aangiftes van discriminatie voortaan beter geregistreerd. Dat zegt burgemeester Van Aartsen. Volgens hem is er behoefte aan diversiteit op politiebureaus in de Schilderswijk. Van Aartsen wil voor eind volgend jaar minstens 500 jongeren in de wijk aan een baan of opleiding helpen. Daar wordt ruim een miljoen euro voor uitgetrokken. De Rotterdamse, de Rotterdamse politie heeft ruim 2200 kaarten en brieven gekregen voor een zwaargewonde motoragent. De commissaris bedankt mensen voor hun medeleven. De agent werd vorige week op de A15 aangereden door een vrachtwagen. Eerst werd gedacht dat dat opzettelijk gebeurde, maar volgens justitie was dat niet het geval. Noord-Ierland heeft zich voor het eerst geplaatst voor het Europees kampioenschap voetbal. De Noord-Ieren wonnen thuis met 3-1 van Griekenland en zijn daardoor zeker van een plaats bij de eerste twee in hun groep. Ook Portugal plaatste zich voor het EK door een 1-0 zege op Denemarken. Wereldkampioen Duitsland is nog niet zeker van een plaats op het toernooi van volgend jaar in Frankrijk.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 Het heeft Orno meegenomen. En Orno is fan van Christopher Cross. Orno, ja, ah, hou, je ook, van watersport? Dat je zegt van nou, ik ga vaak zelf zeilen hier in Zandvoort. Zeg nou, één keer gezeild, maar eh, dat ging een beetje mis. Eh, eh, het stormde zo wat. Oké, maar, maar, je hebt wel een oogje in het zeil gehouden of ook niet? Ik heb wel een oogje in het zeil gehouden. ik denk oh. dat zeil moet ik even in de gaten houden. Nou, het is overigens een, een prachtig nummer. Uh, het wordt ook door, door eh, Rod Stewart. Die heeft ook een nummer wat Sailing heet. Sailing, ja, maar het is toch, eh, klinkt anders. Ja, het is niet hetzelfde. Het is niet, oh, We gaan ervan genieten. Ja? Sailing, Christopher Cross. Sailing, Christopher Cross. Prachtig nummer. Ik heb een verzoekje uh, voor Annemarie Hodes. En die eh, eh, wil graag een nummer van Nick Cave. En dat moet dan zijn Into My Arms. Nou, Anne Annemarie, als ik jou... als ik gewoon ervoor kan zorgen dat, dat Nick Cave in jouw armen terechtkomt op die manier. Dan doen we dat natuurlijk graag. Ik ken de plaats zelf niet. Misschien ook wel hoor, als ik hem hoor. Zeg maar zo even niets. Maar, maar we gaan hem graag voor je draaien. Hier komt hij. not to intervene when it came to you. Well, not to touch a hair in your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you, then direct you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. And I don't believe in the existence of angels. looking at you, I wonder if that's true. if I did, I would summon them together. and Ask them to watch over you. Well, to each burn a candle for you, to make bright and clear your path and to walk like Christ in grace and love and guide you into my arms. into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my gedreven in de arms van, eh, van Nick Cave. En eh, inmiddels eh, wordt het nummer hier door mijn collega's zo, zonder meer herkend. Want Willem, hij is ver verantwoordelijk voor een nummer samen met... Kylie Minogue. Dat was, daar is hij ja, niet mee doorgebroken. Maar die man die draait al zo lang mee. Into the Wild Rose, erg mooi nummer. Mooie clip. En in de top 2000 kom je ieder nummer iedere keer naar tegen. Ja. Nou, eh, eh, dat andere nummer we misschien ook eh, straks nog eventjes opzoeken en draaien. Dan, want dan dat ben ik ergens nieuwsgierig naar. Kylie Minogue, wie is dat ook weer? Kylie Minogue, dat is, dat is ook een zangeres. Ja, die ken ik straks. 1,58 meter. 58, Haar maten waren 38, 18, 24, 2 en 12. En maat 38 van schoen met pijn. Oh. Ja. ja. En genezen van kanker. Sorry? En genezen van kanker. Is het echt waar? Ja, ze, dat, schijnt dat, schijnen echt feiten feit te zijn. Ja, oké. Vond hey, een beetje, een beetje in, in... Eh, nou ja, goed, maakt niet uit. Collega, uh, collega, collega E, moet ik het Uh, of collega E. Ik moet jullie de hartelijke groet overbrengen van Marius van Buringen. Die is ook online. En die zegt van... Cheryl eerst een groet aan je medeprogrammamakers. En ten tweede kun je het nummer Train in the Distance draaien... van de nieuwe cd van Don Henley. Die kennen we natuurlijk als de drummer van de, van de Eagles. Dat ga ik zo voor Marius opzoeken. Ongetwijfeld. Zit Marius alweer in Spanje trouwens? Of, uh... ja, ja, ja, ja, ja, ja. die, uh... Ik meende dat hij terug was in hij zit dus, Hij zit dus een, een kwart jaar in Spanje, eh, een kwart jaar in Canada, ja. een kwart jaar in Japan. Ja. En dan gaat hij ook nog naar China. hij moet zich gewoon eens gedragen. Dan mag hij ook wat langer blijven in een bepaald land. Uh, <laughs> nou, Marius, we gaan zo op zoek. Maar uh, uh, ik heb eerst nog wat heel wat anders. Want het is eigenlijk een, een perfecte dag voor het volgende nummer. Als, als hij wil starten hoor, tenminste. We gaan het nog een keer proberen. <laughs> ja, daar komt hij. Als Loezine. Kan Lou geen reet schelen. <laughs> Reed, oh neem me niet kwalijk. eigenlijk een beetje op zijn verkeerd op zijn fiets is Ja. <laughs> dat is volgens mij, eh, volgens mij is, eh, ja... Ja, even kijken zonde, dat is zo'n mooi nummer. Geen, eh, Demis Roussos? Nee. <laughs> Nee, zeg nou, weet je, we gaan zo direct oh. gewoon even de originele versie van Louis draaien. Het is volgens mij de nicht hoor, de nicht van, uh, van Lou Reed. Ja. bloot heet ze. <laughs> Oké. Okay. ja. eerst maar even een heel ander nummer dan. Train in the Distance van Don Henley. En die draaien speciaal voor Marius van Buringen. locomotive come and squash them flat. We'd run to fetch them back. We'd run to fetch them back. Summer nights at grandma's house, cozy in my bed. Dreams of far off places, other lives to be led swirling in my head, swirling in my head. There's a train in the distance. There's a whistle calling. There's a train. and obligations. Family ties run deep. Promises. allemaal dankzij ProRail en eh, de Nederlandse spoorwegen toch een trein in de verte. Dus weinig vertraging vandaag. Nee hoor, alle gekheid op een stokje. Dat Don Henley. We draaien een speciaal van Marius van Buringen. En uh, Marius eh, informeert ons ook meteen over dat gebeuren van, van wat we net draaiden van Lou Reed. Want volgens Marius was dat... een uitvoering van, even spieken, Anthony en de Johnsons. En ik zie eh, mijn collega Willem Bruis eh, bevestigt het uh, Dus, maar dat geeft verder niet. Dat, dat maakt niet uit. Een perfect day, eh, het is altijd een perfect day voor een perfect day. Dus. <laughs> We gaan hem nou van Louis draaien, de originele.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 You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. een Prachtig nummer, Perfect Day van eh, Lou Reed. Eh, Willem. Ja, jongen. Eh, de uh, Walk on the vind ik ook een hele mooie. Die is erg mooi. je goed naar de tekst geluisterd. Van Walk on the Wild Waar, het over gaat. Want het is niet zomaar tekst natuurlijk. Nee, heb ik eigenlijk nog... Nee, moet ik eerlijk zeggen dat ik dat nog nooit gedaan heb. Gaan wij eens een keer de, de nacht van de teksten doen. <laughs> de nacht van de teksten Ja, is van de plaat en zijn verhaal. Het, uh, ah, Het, is, het, is, echt een, het is een heel aparte tekst. Mm. Ja. Onno, ja. Bent u daar? Ja, ik... Oh, over. Te typen. Oh, ja. Over. Oh, oh, druk met de chat. Ja, de verbinding was even eh, weg, luisteraars. <laughs> Eh, eh, jij bent met ons onderweg naar morgen, hè? dat klopt. Hè? Want, we zijn nou rond de klok van half twaalf bijna. Ja, ja, dus we, Zijn, we zijn onderweg naar morgen. Dus we zijn onderweg naar morgen, ja. Maar dat is niet in de zin van die soapserie, hè? Oh, dat niet? Nee, nee, dat niet. Nee, oh, dus nee, nee, nee, oh.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 Eh, ik heb eh, Willem beloofd dat ik eh, hem zo nog wat zou laten horen... van Miss Diane Kroll, de dame waar ik dus morgen naartoe ga. Nee, wacht even, wacht even. Nee, vergis ik. Nee, je zou het zingen. Zou ik het zingen? Ja. Oh, oh, oh, jee. Oh. Ja, maar dan loopt heel Zandvoort leeg. Dat is ook en dan, zo. En dan komen die damherten, die komen ook helemaal niet meer toe. Dat is wel tegen de nou, Dat is, dat ja, daar zou het prima voor zijn. <laughs> dat is Hoe Hoeven ze niet af te schieten. Eh, maar neem nou het nummer van de papa's en de mama's. Of de mama's en de papa's. Mama's en de papa's, ja. Eh, California Dreaming. Schitterend nummer. Ja, maar jij zegt Diana moet eraf blijven? Eh, nee, nee, nee, zo heb ik het niet gezegd. Ik heb gezegd van sommige nummers, moet je, daar moet je niet aankomen. Dat is, dat, is gewoon, dat is gewoon perfect, dat is mooi. Ja. En, en er wordt heel veel gecoverd. Hetzelfde zelfs met het nummer van, van Dolly Parton. Nee, ik bedoel, er is met Houston, die heeft er een enorme hit mee gehad. Ja, toch heb ik zoiets van... Oké. Nou, luister hier maar eens even naar. Vooruit. I've been for a walk On a winter's day I'd be safe and warm If I was in L.A. Count such a winter's day. to a church een beetje dromen zo op deze winterdag in Californië? Nee. Nee? Nee, nee maar weet je... Een kok kan niet koken, eh, koken na iedere mond. Dat is onmogelijk. En, eh, ik heb zoiets van... Uh, ik blijf gewoon bij, <laughs> gewoon bij hetzelfde standpunt. Van, kijk, het, het, is met het nummer California Dreaming. Ja. En als je het nummer hoort... dan hoor je links hoor je de mama's en rechts hoor je de papa's. Ja. Het, het is een semi-stereo-uitvoering. En ja, dat zit er gewoon in. En zo klinkt het nummer ook hartstikke goed. Jij valt wel een beetje op Mama Cash. Is dat omdat ze zo rijk is? Nee, omdat ze een dikke kont omdat Ze, <laughs> ja, ik net zeggen. Ja, ik zal je voorstellen. Eh, nee, maar dat valt best mee. Maar die dochter... jet is. Ja. Hè, Wilson Phillips, daar heb je wat van gehoord. Ja. Hè, Release Me, dat, dat nummer. Ja. Een van, eh, dat is eh, een dochter van een van de mama's en de papa's. Is dat zo? En die andere zangeres, dat is weer een dochter van Brian Wilson. Vandaar de naam Wilson Phillips. Ah. Wist je niet? Wel nee jongen, jij bent, voor mij ben je ook zo'n halve lopende encyclopedie. Dat is Marius van Buringen ook. Die, die, die man die weet gewoon van alles van muziek. Ja, ja, En ik weet, ik weet zo weinig. Ik weet alleen wel eh, dat je een beetje liefde moet betrachten. Altijd. En dat moet je dan ook met Oscar Harris doen. En hier draai ik voor Yvonne. Geweldig. Want die luistert ook in, in Bloemendaal mee. En ik draai altijd uh, The Green Green Grass of Home. Ja. Of ik draai eh, aan Jane Melody van, van de, The Righteous Brothers. Ja. Maar nou is eh, een ander nummer van Oscar Harris. Vindt ze vast ook wel Dat is een beetje vreemd. Ja, maar vindt ze vast ook wel heel mooi. Try a little love. voor Yvonne Nijssen. Nou, Lindeman tegenwoordig, ja. I'm trying to teach you how to live. But I've got something I guess you all ought to know. Now listen. Try a little love is what Mama used to say. Son, try a little it with nou voor de verandering gewoon eens een beetje liefde. Blijf maar Toch Willem? Ja, nee, natuurlijk. Jazeker. Ja, ja, ja, ja, ja. Oscar Harris en de Twinkle Stars. Eh, nou, heel erg populair in de jaren 80, zo 1982, 83. Toen uh, had hij hit na hit. Onder andere met dit nummer en natuurlijk ook Green Green Grass of Home... en een aantal andere ja, covers ook, zeg maar. Eh, Song for the Children, dus ook een hele bekende van hem. Eh, hey, Sharon. ja, vertel. Weet, weet, jij eh, trouwens dat nog eh, te herinneren? Dat, hoe heet het? Ehm, Paul Abrahams en Ruud Wollinga en Dick Hofland. Ja. Dat ze toen altijd verschillende artiesten begeleiden. Waaronder ook Oscar Harris. Is dat echt waar? Ja, wist je, oh, nee, wist je dat, niet? Nee, wist ik niet. Ja. Oh, leuk. Artiestenbegeleiding deze toen eh, in de jaren, eind jaren 70, begin 80. Ja, nou, die namen die jij net noemde natuurlijk voor mij heel bekend. Maar voor de luisteraars in Zandvoort. Nee, eh, nou, vertel even kort in haar. Dat, kwam, dat clubje kwam uit Haarlem. Ja. Dick Hofland was een, jongen die... Eh, Had MS, spier, zat in een rolstoel. Ja, een spierziekte. En, ja, en ze hadden eigenlijk een, een beetje een soundproduction, zeg maar, in een discotheek. Ja. En uh, Wipeout heette dat. Ja. En uh, daar deden ze dus ook eh, artiestenbegeleiding in. Onder eh, Oscar Harris, Bolland en Bolland. Oh. Patricia Pai. Ja. En volgens mij nog één, maar dat kan ik er nou niet even... Maar op, je, bedoelt, je bedoelt het geluid verzorgen? Dus, het geluid verzorgen, dus de, de, de apparatuur. Ja. Hun kwamen dus hun, hun, oh. hun liedjes zingen, zeg maar. Ja. En eh, zij eh, deden dus eh, de sound, de geluid, de apparatuur en dergelijke. Ja, bezorgden zijn. Nee, nooit geweest. ja, ze hadden wel een hele leuke discotheek, dat weet ik wel. Ik heb wel eens plaatjes van ze geleend. die nam ik dan stiekem op. Ja. <laughs> Singeltjes. Koffers Ja. Kofferschool, ja ja, ja, ja, Ik ging altijd met hem vroeger naar, de, hoe heet het, naar, naar gramma Service. Ja, ja, Om singeltjes te zoeken en dergelijke. hartstikke. Mooie tijd, mooie tijd. Tijden van weleer, die komen niet weer helaas. maar ja, Dick Hofland natuurlijk overleden. Ruud Hoelinga overleden. Allemaal heel jong, hè? Die Ruud had geloof ik aan kanker. Ruud aan uh, eh, kanker, ja. Die, eh, hoorde ik eh, in uh, december, november. December... Oh, nee, in november zag ik hem nog. December hoorde ik het dat hij kanker had. En in februari het jaar erop is hij... is hij overleden. Heel, overleden, heel, heel snel. Heel snel, ja. ja. Ja, een afgrijzelijke ziekte. Een rotziekte, ja. ja. Old Town kennen we allemaal van de chorus natuurlijk. Maar uh, Phil Linnet, eh, eh, Willem, ja. was dat nou de eerste die het opnam? Nee, nee, nee, nee. Nee, dat is, je hebt er een heleboel versies van. Alleen ik, ik vind met ehm, de versie van, van Phil Linnet... En ja, Phil Linnet die ken je natuurlijk als de bassist van Tin Lizzy. Ook een zanger trouwens. Dat ken jij wel, maar dat weet ik allemaal niet, jongen. Dan gaan we een keer de nacht van Tin Lizzy doen. Ja. De Nacht van de Teksten. De Nacht, van de Teksten met Tin Lizzy. Oké. Ja? Nou, Oké. Okay. Nee, maar ze hebben het dus gewoon hele mooi uitgevoerd. in the old town. It's not the same, honey, when you're not around. I've been spending my time in the old town. I sure miss you, honey. Now you're not around. Now you're not around this old town. Eh, heerlijk nummer om naar te luisteren. Dit is ook lekker hoor. heeft Onno dan weer meegebracht, Onno, want... Mij? Heb ik geluid? Ja, ja, ja, ja. zo wel, ja. ja. Anita Meijer, hè? Ja. Wacht op mij. Promise me. Juist. Origineel van? Ik zit hier recht op ik ehm, kan even niet opkomen. Nee. Ja, oké. Vier uur in de ochtend zo ver van elkaar vandaan. Ver van hier, ver in een ander land, ver over zee. De afstand Peter Meijer, Promise Me. Bekend van Beverly Graven in de Nederlandse vertaling, de Nederlandse uitvoering. En ze is nog steeds goed bij stem. Ik heb haar pas nog ontmoet in, eh, tijdens een optreden in de Zoete Inval in Haarlem. Ja, oh. waar, zij ook de gast was. Ja. was de gast Ging je daar voorheen? Of, eh? nee, ik, ik, speelde, speelde, ik speelde daar uh, met, met... Ja, in de speeltuin. Met Ruud Jansen. Ja, niet in de speeltuin. Jawel. <laughs> Eh, en Anita ook in de speeltuin. Op de, op de wip. Op de wip. <laughs> ja, <laughs> nou, dat dacht nou, ik al. We zijn er weer. Ja, we zijn er weer. Hoor. Ja. is alweer zo laat. Willem, eh, de Pearl Jam met eh, Just Breathe. Ja, nou, we weten, we hebben inmiddels allemaal wel begrepen dat we gewoon door moeten ademen. Ja, zo is het wel. Hè. Als je dat niet meer doet, houdt alles op. Nou, <laughs> precies. Hé, hey, maar Pearl Jam, vertel. Wat heeft, heeft dat speciale betekenis voor je, dat nummer? Nou, Pearl Jam in, in het algemeen de zanger van Pearl Jam, Eddie Vedder is dat. Ja. Die, eh, die, heeft het nummer gewoon eens een keer in de kleedkamer opgenomen. En eh, hij, dacht, wel, ik probeer het gewoon eens op het podium. Is het van zijn hand ook het nummer? Ja, ja de meeste nummers, hè. Live, eh, Black, Jeremy. Is allemaal, is allemaal een beetje van, van wat hij heeft geschreven. Oké. Ehm, je zou eigenlijk gewoon eens een keertje moeten kijken naar het, album van hem. Dat heet Into the Wild, van Eddie Vedder. En dat heb je allemaal een beetje, een beetje in, in de context... en een beetje in de, in, in de lijn van Just Breed. Just Breed. Ja. Ik, ik begin het nummer, luister. Heb je die verrekte heiger alweer? Yes, I understand that every life must end, uh -huh. as we sit alone, I know someday we must go Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, yeah, others they got none. practiced on my sins, never gonna let me win. just another human being. Yeah, I don't wanna hurt. There's so much in this world to make me bleed. Stay with me, oh, all I see. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Or if I didn't. knows this more than me. As I come clean, I wonder every day as I look upon your face. Oh, oh. Everything you gave and nothing you would nou, hier in de studio luisteraar zijn we daar ook gewoon eh, mee doorgegaan. Hebben jullie eh, een beetje zin in de decembermaand? Eh? dat hangt er vanaf. Het is nog wel even weg, maar voor je het weet is het weer zover. Hè? Ja, nou ja, goed. Om er weer zo gek met pepernoten te gooien. En zo. ik Waarom dan weer gek? <laughs> nou ja, goed. Beste Ordo, daar zal, ik, zal ik dan eens even werk van maken. Oh jee. Daar zal ik eens even werk van maken. Mag ik mee in de <laughs> naar Zandvoort?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 Hè? Ik zag Stevie Wonder op het podium. En een aantal andere prominenten. Volgens mij heeft hij een grote onderscheiding gehad, eh, Bill Withers. Oh, het zal verdiend zijn ook. Die hebben een behoorlijk over die man. Maar ik heb ook gehoord dat hij weigert nog op, eh, op te treden. Eh, is het zo? Ze hebben nog geprobeerd om hem, om hem al diverse malen om een podium op te krijgen. Als hij ergens te gast was uh, onder muzikanten en zo. Maar ja. dat schijnt hij te weigeren. Ik weet niet precies wat er aan de hand is. Maar ik ving zoiets op in een interview eh, op de radio tussen een aantal ik, eh, ik bel hem al wel even. Oh, heb je zijn telefoonnummer? Ja, natuurlijk. wil Willem Bruis, luisteraars. Ik kan u nou het geheim wel verklappen. Het is nou al helemaal wereldwijd bekend dankzij internet. De ook? En, ja. Ja. Hij weet gewoon de telefoonnummers van alle artiesten op de wereld. ja, maar van eentje, eentje niet. Maar eh, daar bel ik morgen even over. <laughs> ja, ja. Jongen, jongen, jongen. Zeg maar, een, eh, eh, mannen... het zit erop, hè? Ja, het zit erop. we hebben nog twee minuten te gaan, dus ik ga een achtergrondmuziekje starten. En daar gebruik ik altijd header van de Carpenters voor. ik dank jullie hartelijk voor je komst naar de studio. Want alleen is maar alleen, zeg ik altijd. Acht, kan ook wel fijn ja, zijn. Dus uh, mijn dank. Eh, ik, ik, geef het voor Word je ook niet in de maling genomen? Nee, precies. <laughs> dat, is, dat is geldt ook weer. Ja, maar maakt me niks uit hoor. Wel, nee. Dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Daarom. Uh, Onno Hulshoff was hier. een huid van leren? hè? Of, ja, ja. leer? Of, Nee, Duivelleer. leren. <laughs> Oh, is dat, bestaat dat ook? Ja, ja. Dat, als je een veertje laat, houdt het leer over. Ah. Zo werkt dat. hey, Heather van de Carpenter zei ik al. Dat hoort u nu op de achtergrond. Eh, allemaal dank voor het luisteren, luisteraars. Een mooie vrijdag en nog een mooiere zaterdag. Want ja, het weekend komt er weer aan, hè? Het gaat goed weer te worden. Ja, sommige mensen hoeven nooit te werken. Dus die... Hm? <laughs> maar dat hoor, daar hoor ik dan zelf ook onder. Eh, dus ik, geniet al van het weekend eigenlijk een beetje. Dus, eh. ja. Ehm, nog wat toe te voegen, man? Of zeg je van nou zit, nee, zit mij wel goed. zit mij wel goed Ja, ik vind, Het, goed, vind het goed allemaal eigenlijk. <laughs> Ja. Oké. Ja. <laughs> nou. Nou, in ieder geval eh, wel, uh, dankjewel dat ik eh, in ieder geval even langs mocht komen. Zo voor een bakje koffie zijn, maar bij jou kan het nooit normaal. Ik moet altijd eventjes, nou ga eventjes zitten en vooruit weer bij twee uur verder. Maar <laughs> ik, ik, vond het vanaf mijn kant vond het bijzonder gezellig. Ja. Het was ook gezellig, ja. Wederzijds, oké. Okay. Dankjewel. Hoi, hoi.